Stubenitski met het NOS-journaal. Tegen oud-VVD-gedeputeerde Ton Hoijmaijers is in hoger beroep vier jaar cel geëist. In 2013 kreeg hij drie jaar cel, onder meer voor omkoping en witwassen. Het OM had toen ook vier jaar geëist. Hoijmaijers was gedeputeerde in Noord-Holland en was betrokken bij veel bouwprojecten. In Amsterdam is afgelopen weekend een grensrechter mishandeld bij een amateurvoetbalwedstrijd. Dat meldde lokale tv-zender AT5. De man werd tegen het einde van de wedstrijd tegen zijn hoofd en borst getrapt. Waarom is niet duidelijk. De grensrechter belandde in het ziekenhuis. Inmiddels zou het beter gaan met de man. De wedstrijd tussen de clubs uit Watergraafsmeer en Duivendrecht werd gestaakt. De speler die de man zou hebben mishandeld is aangehouden. In het noordoosten van Syrië is een Duitse vrouw om het leven gekomen... die tegen een islamitische staat vocht. Ze had zich aangesloten bij Koerdische strijders... Zaterdag werd ze gedood bij gevechten om een dorp, melden Koerden en activisten. De Duitse vrouw is voor zover bekend de eerste buitenlandse vrouw die is gesneuveld in de strijd tegen IS. De Nederlandse Bank en de Duitse Bundesbank zijn vandaag begonnen met het grootschalig opkopen van staatsleningen. Dat gebeurt in het kader van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. De ECB koopt tot september volgend jaar maandelijks voor 60 miljard aan staatsleningen op van banken en investeerders om de economie te laten groeien. Op die manier hebben banken meer geld dat ze kunnen uitlenen. De provincie Groningen bekijkt of de wolf die er rondloopt kan worden verdoofd en gevangen. Gedeputeerde Staghouwer noemt het ongewenst dat de wolf in woonwijken rondloopt. Het dier dook dit weekend op in Drenthe en werd vanochtend in de provincie Groningen gezien in een woonwijk en bij een winkelcentrum. Het weer in het noorden geregeld zon, later ook in de middag in het zuiden van het land. Het wordt 10 tot 13 graden. Vannacht en morgenochtend wat regen. Morgenmiddag wordt het droog en gaat geleidelijk de zon weer schijnen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein 5 kilometer file. Dat komt door een autobrand op de A16, maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open.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 up your eyes, you got an old soul. Forget will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. you know Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous.